8 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Cambodja zijn meer dan 180 doden gevallen bij een stormloop op een brug in de hoofdstad Phnom Penh. De menigte was op weg naar het zogenoemde Diamanteiland, waar een groot feest werd gehouden. Er zouden vooral jonge mensen zijn omgekomen. Sommige van hen probeerden zichzelf te redden door in het water te springen. Het feest had de afsluiting moeten zijn van het traditionele waterfestival in Phnom Penh... Afgelopen drie dagen waren er onder meer bootraces, concerten en vuurwerk. Er kwamen miljoenen mensen op af. Minister Opstelten wil dat het aantal overvallers dat wordt bestraft de komende vier jaar verdubbelt. Dat zei hij in een reactie op het rapport Overvallen in Nederland. Op de 100 overvallers worden er nu 16 bestraft. Opstelten wil dat het er over vier jaar 32 zijn. Het rapport is opgesteld in opdracht van een werkgroep onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb... Belangrijkste conclusie is dat het de politie niet lukt om het aantal overvallen te verminderen, omdat er geen goede landelijke aanpak is. Elk korps doet het op zijn eigen manier. Het rapport van de werkgroep is voor het Openbaar Ministerie aanleiding om de strafeis tegen overvallers met een jaar te verhogen. In Duitsland wordt de militaire dienstplicht op 1 juli volgend jaar afgeschaft. Coalitiepartij FDP was daar al lang voor en onlangs stemden ook de regeringspartijen CDU en CSU voor de afschaffing. Vandaag maakte de minister van Defensie de definitieve datum bekend. Belangrijke reden voor de afschaffing zijn de bezuinigingen. Ook blijken dienstplichtigen steeds minder goed opgeleid voor acties als in Afghanistan. De laatste jaren waren er al minder mensen opgeroepen voor militaire dienst. In Duitsland doen op dit moment meer mensen vervangende dienstplicht vanwege gewetensbezwaren dan dat ze in militaire dienst gaan. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Ook morgen wisselend bewolkt met in het hele land kans op regen. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Hartelijk welkom, Joop. Leuk dat je er weer bent, ja, uiteraard. Gezellig, hè? Ja, helemaal goed. Ehm, ja, het, zal misschien vanavond ietsje anders gaan dat, dat u van ons gewend bent. Want eh, er was een gebrek aan cd's. Ah, en we hebben dus nu op een stikje staan. En dat is toch weer heel even iets anders dan... Eh, dan eh, ja... Uh, vanaf een, weet eh, eh, zo'n ding? CD CD'tje. Maar ja. dat komt wel goed, Joop. Goed. We gaan er gewoon van maar. Ja, we, gaan, we, hebben hele lekkere muziek meegenomen. We begonnen met Dusty Springfield. haar hit uit 1968, Son of a Preacher Man. Zij was degene die... Uh, uit een triootje eigenlijk kwam. Met haar broer samen en nog een jongetje. En zij heeft uh, in 64 heeft ze de groep verlaten, is ze solo gegaan. En ze is een van de meest bekende Engelse, Britse moet ik zeggen, popzangeressen geworden. Want ze heeft 17 hits gehad. Zo. Dat vind ik nogal wat. Goed, we gaan er weer drie achter elkaar doen. We beginnen met de Monkeys. The Last Train to Clarksville uit 1966. Uit hetzelfde jaar de Mamas en de Papas, Monday Monday. En ook uit 66 Tommy James en de Chandels, Hanky Panky.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 day. saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her. My baby does the hanky panky. Ja, Daan, lekkere muziek. Ja, ja, de tijd toen er nog echte muziek werd gemaakt. Tommy James en de Chandels uit Amerika. Met eh, een van hun twee nummer 1 hits die ze eh, ooit gescoord hebben. Deze was dan Henke Pinky uit 1966. En de andere was Crimson and Clover uit 1969. De volgende drie staan alweer klaar. We beginnen zo meteen met Billy Joel, Down in the Boondocks. En Billy Joel, ja, eh, ook heel bekend natuurlijk. Amerikaanse zanger die heel veel hits heeft gemaakt. Maar ook heel veel mensen heeft eh, eh, geïnspireerd tot het maken van muziek. Wij draaien van hem Down in the Boondocks. 65 is dat gemaakt. Marvin Gaye daarna, I Heard It Through the Grapevine. Natuurlijk een van zijn beste nummers die, die we ooit hebben gehoord. En dan van de Searches, Love Potion nummer 9 uit 1964. En daar vertel ik straks nog wel even wat over. Searchers met Love Potion nummer 9. De Searchers, een groep die eh, al in 57 opgericht werd en nog steeds over de hele wereld toert. En dat is toch wel wat, eh, zou ik zeggen Daan, nietwaar? Ja. Het is een eh, specifieke sound staat hier van de 12-snarige Rickenbacker gitaar. Het veelvuldig gebruik van tremolo effecten en de toepassing van tweestemmige harmonieën. En dan vind ik het mooiste. Een aantal hele bekende artiesten is, volgens hun eigen verklaring, sterk geïnspireerd door de muzikale opvattingen van de Searchers. En daar horen dan bij The Birds, niet eerst de beste, Tom Petty, idem niet de Ramones. En de meester hemzelf, Bruce Springsteen. Nou, dat, waren jouw, mars, denk ik. Dat waren jouw toppers ook zeker, of niet, eh, Joop? Of, eh, eh, nou, in, in, die tijd. De Birds, ja, zeer zeker. Birds, absoluut. Ja, dat vond ik geweldige muziek. Ja. En daar had je speciale brilletjes voor. een Langwerpige, <laughs> rechthoekige glazen. Ze zagen er wat, je, wat je nu op hebt nee, nee, dit is meer rond. <laughs> Eh, van oh, verhaal eigenlijk. <laughs> maar goed, dat waren zonnebrilletjes. En als je erbij wilde horen, dan had je zo'n bril nodig natuurlijk. Dan ontkwam je die dan. Je wilde een cape hebben, dat mocht niet. Want dat waren dan vroeger de, de arme kinderen die droegen capen. Ja, en dat... Eh, maar dat was toen de tijd een eh, mode. Oké. We gaan door met uh, Van Morrison. Ook daar kennen we natuurlijk het een van. En... Een eh, Ier, geboren in Noord-Ierland, eh, Belfast in 1945. En verschrikkelijk mooie muziek gemaakt. Wij hebben voor u meegenomen Brown Eyed Girl. Dan hebben wij daarna uh, The American Breed Band Me Shape Me uit 68. En een hele oude van The Platters, Smoke Gets In Your Eyes. we beginnen dus met Van Morrison, Brown Eyed Girl. when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown eyed girl. And you And whatever happened The Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. we used to sing. Sha la la la la la la la la la la di da, just like that. Sha la la la la la la la la la di da, la di da. you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. we used to sing. Sha la la. uit 1958, oktober 1958. Een van hun grootste hits, Smoke Gets in Your Eyes. En het is misschien wel honderd keer door andere groepen eh, ook op de vinyl gezet toen der tijd. Ze waren één in eh, UK chart en één in US chart. En dat wil je nogal wat eh, plaatjes verkocht hebben. De volgende drie die we voor gaan draaien. Wilson Pickett. Land of the Thousand Dreams. Een hit uit 66. Jan Dean. En dat is dan natuurlijk Little Old Lady van Pasadena uit 64. Hun laatste hit. En van de Spencer Davis Group. Gimme Some Lovin' uit 1966. One, two, three. De Davis Group uit de midden van de jaren 60 gevormd door de Engelse broers eh, Steve Winwood en Mavin Wood. En Steve Winwood is natuurlijk heel erg bekend geworden met eh, Traffic en eh, allerlei groepen waar hij in gespeeld heeft. Blind Faith bijvoorbeeld, ook een hele goede groep. Volgend nummer. Ook, ja, we krijgen echt goede muziek vandaag hoor. <laughs> Echt. Bij CFM uiteraard, live vanuit de studio. Ehm, James Brown. Ja. Maar Papa's Got a Brand New Back. Yes, we beginnen hier allemaal te swingen en te dansen. Geweldige muziek. Them met Gloria en Petula Clark, Downtown uit 1964. comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house.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 You can forget all your troubles, forget all your cares. So go down. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Clark. Engelse zangeres die in haar carrière 68 miljoen platen heeft verkocht. Goedemorgen Paten, Er zijn er nogal een paar. Gezellig, hè? Het wordt ook steeds gezeller. druk hier in de studio. Ja, het, lijkt, wel hier een, eh, een zoete inval eigenlijk. Ah ja, is altijd gezellig. Dan schiet het alweer op, zeg, we hebben nog maar 10 minuten. Nou, we gaan de volgende gauw doen. Buddy Holly, That'll Be The Day uit 57. De Archies, Sugar Sugar uit 69. En Nashville Teens, Tobacco Road uit 64. that someday i will be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna. your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving bring it back to Tobacco Road. Whoa, whoa, whoa. Nashville Teens. En dan zou je zeggen, nou dat is een Amerikaanse groep. Niks is minder waar, want ze komen lekker uit Engeland. Uit Surrey. Ja, het ziet er alweer op zich. Ongelooflijk gaat het hard. En toch hebben we lekker eh, twintig platen gedaan. We gaan er nog eentje doen voor het einde. Bedankt u weer voor uw aandacht. En eh, over twee weken weer live vanuit de studio. Volgende week de herhaling van vanavond. We gaan eruit met de voortaps. Eh, Reach Out, I'll Be There. Een hit uit 66. Tot de volgende keer.